Zes uur. Jon van Kan met het NOS Journaal. Bij een helikopterongeluk in Nepal is een Nederlandse arts om het leven gekomen... samen met drie andere hulpverleners. De slachtoffers werkten voor Artsen zonder Grenzen. De helikopter had hulpgoederen gebracht naar een gebied dat zwaar getroffen is door de aardbevingen. Op de terugweg naar de basis vloog het toestel tegen stroomkabels, stortte neer en vloog in brand. Irak vindt dat het Westen te weinig hulp biedt in de strijd tegen terreurgroep IS. Op een top van de internationale coalitie in Parijs zei premier Abadi dat luchtaanvallen niet genoeg zijn. Hij wilde dat het Westen meer inlichtingen deelt met Irak. Ook moeten landen als saudi arabië en Turkije meer doen om de buitenlandse strijders aan de grens tegen te houden. IS is bezig met een opmars in Irak en Syrië. Veel landen uit de coalitie hebben juist kritiek op Irak. Abadi zou de Soenieten niet voldoende beschermen, waardoor ze liever IS aan de macht zien dan die Iraakse Sjiitische regering regering. Om een faillissement van Griekenland te voorkomen trekken de internationale geldschieters het initiatief naar zich toe. Dat lijkt de uitkomst van een spoedoverleg gisteravond tussen bondskanselier Merkel, de Franse president Hollande, het IMF, de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank. Ze spraken af om Griekenland concrete hervormingsvoorstellen te presenteren. Volgens ingewijden zou dat een laatste poging zijn om de Griekse regering tot een akkoord te brengen. De gesprekken tussen Griekenland en de Trojka zitten muur vast. Eind deze maand loopt het tweede Europese steunpakket af als er dan geen akkoord ligt, kan Griekenland niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. Bij een bomaanslag in Nigeria zijn tientallen mensen om het leven gekomen. De aanslag werd gepleegd op een drukke markt in een stad in het noordoosten van het land. Volgens ooggetuigen en het ziekenhuis zijn er ongeveer 50 doden gevallen. Andere bronnen houden het op 20 doden. De bom op de veemarkt zat verborgen onder de werkbank van een slager. Afgelopen weekend vielen tenminste 30 doden bij bomaanslagen. Het weer vanavond en vannacht neemt de wind af. Het wordt dan ook geleidelijk droger. Morgen zijn er zonnige perioden. Ook al is in het noorden kans op een bui. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is ietsje drukker dan gebruikelijk op dinsdagavond. Dat heeft alles te maken met het onstuimige weer. Dit zijn de files met minstens 10 minuten vertraging in de Randstad. Op de A2 Utrecht ten tussen Nieuwegein en de afrit Everdingen 5 kilometer. En tussen Culemborg en Waardenburg nog eens 9. De A4 Amsterdam Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Roelof 4 kilometer. En aansluitend tot aan Zoeterwoude Rijndijk nog eens 8 na een ongeluk. De linkerrijstrook is al een tijdje dicht. Op de A9 Alkmaar-Diemen tussen Aalsmeer en de afrit AMC 6 kilometer. De A10 West staat tussen de afrit IJmuiden en Amsterdam Slotenvaart nog 2. Maar dat begint weer te rollen. De weg is vrij na een ongeluk. Op de A2 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwebrug en Knoop het Gouwen 8 kilometer. A27 Utrecht-Breda bij Lexmond 3 A44 Amsterdam-Den Haag in beide richtingen bij Wassenaar 3. De N207 Hillegom-Alfa aan de Rijn voor de A4 in beide richtingen 3 kilometer.